De inspectie checkt trouwens niet alleen de veiligheid van het vuurwerk. Wij controleren deze dagen of al dat vuurwerk wat is afgekeurd... ook daadwerkelijk niet in de winkels ligt. Die importeurs mogen dat niet uitleveren. Dat mag niet naar de consument toe. En wij controleren momenteel met ons hele team de winkels... om te kijken of al dat vuurwerk waarin wij zeg maar, afgehaald van de markt moet worden... of die ook daadwerkelijk zijn teruggehaald. Een kwart van het geteste vuurwerk is van slechte kwaliteit... maar mag wel worden verkocht. Op veel plekken staan ze de komende dagen nog wel tot hun enkels in het water. Het water in de rivieren staat op veel plekken uitzonderlijk hoog... en zorgt voor overlast. Kades zijn ondergelopen en overal worden zandzakken neergezet. In Deventer heeft de gemeente het noodplan ingezet. Het gaat best hard, eh, hebben we gemerkt de laatste dagen. Soms wel met een centimeter per uur. Eh, en of het echt gaat overstromen is niet helemaal zeker. Maar als dat gebeurt, dan zal het eh, niet vandaag, maar morgen zijn. Echt grote problemen worden er niet verwacht. Maar wel kunnen kelders en straten onderlopen. Misschien heb jij in plaats van een kerstpakket ook een cadeaubon gekregen van je baas. Het gebeurt steeds vaker, maar niet iedereen zit daarop te wachten en wil liever geld, ziet een cadeaubonnenbedrijf. Klanten kunnen daarom bij hen een cadeaubon inruilen. Deze oprichter vertelt wat hij allemaal voorbij ziet komen. Saunabonnen, eh, dinerbonnen, eh, bonnen voor een uitje zijn minder populair dan, eh, dan online winkelen. Waarom?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 spraak Tenminste, oh. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Welkom nou, terug voor het tweede uur lunchroom op ZFM Zandvoort. En ik ga door met Vaya con What's a Woman. En die vorige dat was Nielsen met IJskoud. be weak, cute but strong, struggle for so long. 决。 Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na de kerst blijft het weer wisselvallig. Met perioden van sterke wind en temperaturen van rond de 8 graden. Vandaag wordt het minder zacht en er is veel kans op regen. Het is wisselvallig en soms onstuimig. Mogelijk waait een stevige wind bij een graad of 9. Op donderdag en vrijdag verandert er weinig. De straffe wind blijft staan en er blijft voortdurende kans op een buitje... al zullen die waarschijnlijk op donderdag iets minder talrijk zijn. Ook het laatste weekend van 2023 lijkt zeer wisselvallig te verlopen. De nachten worden wel iets kouder en de wind neemt iets af. Maar er blijft kans op buien ontstaan en mogelijk ook op de oudejaarsavond. En dat is dan voor het vuurwerk minder leuk.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 was Roger Whittaker met I Don't Believe Anymore. Roy Dongen is genomineerd voor het persoon van het jaar. De veelzijdige Zandvoorter is een van de tien kandidaten... die door het Hamersdagblad, dat deze verkiezing voor de tiende keer organiseert... naar voren zijn geschoven. Gefeliciteerd. Je behoort vanwege jouw inzet voor de regenbooggemeenschap... tot de tien kandidaten voor de verkiezing persoon van het jaar van het Hamersdagblad. Met die boodschap werd Roy ondanks in kennis gesteld van zijn nominatie. Roy is dus vooral genomineerd omdat hij op de barricade staat voor de regenbooggemeenschap. Sinds begin jaar ook als voorzitter van het COC Kennemerland. Laat iedereen vooral zichzelf mogen zijn, is zijn motto. Maar de actieve Zandvoorter doet veel meer dan dat. Hij is de voorzitter van de Pride of the Beach en voor het COC Kennemerland. Maar ook hij van de presentatoren... van het radioprogramma Goedemorgen Zandvoort op deze zender. Hij is mantelzorger, hij nodigt zo nu en dan mensen uit om voor ze te koken... en hij heeft een column in het, Zand, in het Zandvoortse Courant. En ik ga door met, heel toepasselijk, Jerry and the Pacemaker... You Never Walk Alone. Ja, daar komt hij aan. When you walk through a storm Hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky the sweet silver sound of love. Walk on. you stay? Alles komt goed. Dat zegt Jaap Brezema. Vrijdag 29 december om 9 uur s avonds. De Zandvoortse sing- en songwriter Wendy Moore treedt vrijdag 29 december op in het Gypsy Bar in de Halterstraat. Vanaf 9 uur zingt zij haar nieuwste album en daarbij speelt zij op haar akoestische gitaar. De volgende, The Common Limits, Come After the Storm. That's u van lezen, lijkt het leuk om met anderen over het gelezen boek te praten... dan is een leeskring misschien iets voor u. De leeskring aan zee regelt in samenwerking met de bibliotheek een koffer. Hierin zit het te lezen boek en achtergrondinformatie over de schrijver. Alle deelnemers lezen het boek en bespreken dit onder het genot van een kopje thee of koffie met elkaar. De schrijvers en het besproken boek worden ook jaarlijks met elkaar uitgebracht, uitgezocht. Als u zich deelnemen aan de leeskring, neem dan contact op met de balie van de Blauwe Tram. En u kunt bellen met 3040700. En dat is dan keuze nummer 1. Michael Jackson, Thriller. 7 januari vindt het traditionele nieuwjaarsconcert plaats in Zandvoort. De toegang is gratis. De optredende, eh, de optredende koren zijn de beachpopzingers onder leiding van Arno Westenburger... Zandvoort Gemengkoor onder leiding van Arjan van Dijk... Zandvoort Vrouwenkoor onder leiding van Hedwig Jurians... en het sint Agatha koor onder leiding van Wim de Vries. Muziekschool New Wave Zandvoort met pianisten Camille Hilbers en Bo Starrenburg. En hier is een liedje van de Boys Singers. De Boomtown Reds met I Don't Like Monday. Ja, die houdt wel van maandag, hè? Celtic Woman is een Ierse muziekensemble... bestaande uit zangeressen Megan Wells, Chloe Agnes, Marian O'Mary... en violiste Tara McNeil. De groep speelt Keltische muziek, evenals moderne liederen. De groep heeft daar 13 albums, waaronder vier kerstalbums uitgebracht in Europa. En verschillende tournees gedaan door het hele wereld. De groep werd afhankelijk samengesteld door David Downs voor een optreden op 15 september 2004 in het Helix Theater in Dublin in Ierland. Hun eerste album, Celtic Woman, bereikte spoedig de eerste plaats op de World Music Hit Parade van het tijdschrift Billboard. Het hield deze positie vast voor een recordaantal van 68 weken. Zelf heb ik ze, heb ik ze mogen zien en beluisteren in het Rai Concertgebouw in Amsterdam. Het zijn geweldige stemmen en prachtige optredens. De Celtic Woman met Fields of Gold. in his jealous sky as we lie in fields of gold. So she took her love for to gaze awhile upon the fields of Barley. In his arms she fell as her hair came down. Among wilt regelmatig bewegen om fit te blijven. Servicepaspoort biedt volop mogelijkheden om aan de wens te voldoen. De bewegingsactiviteiten worden u aangeboden in groepsband... zodat u op een ontspannen manier met lijf en leden bezig kunt zijn. Een ervaren docent begeleidt de lessen... zodat u verantwoordelijk en binnen uw persoonlijke mogelijkheden beweegt. Met gezellige muziek en praktische oefenmateriaal. Aansluitend een koffiekwartiertje met elkaar maakt het extra gezellig en compleet. Schroom niet en maak een afspraak voor een gratis proefles. Gymnastiek 50-50+. plus. Pluspunt Flemmingstraat, Zandvoort. Woensdagochtend van half 12 tot half 1. Inclusief het koffiekwartiertje. Zomerstop in de maanden juli en augustus. Deze activiteit wordt niet door Pluspunt Zandvoort georganiseerd... maar door Servicepaspoort. Paspoort. Back Hate Your Love So Bad. to me. Tell me that you love me and stop driving me mad. Oh, because I I need your love so bad. Need soft voice talk to me at night you to worry, baby. I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it to me. Because I need your love so bad. We hebben net een liedje gehoord over van de Celtic Thunder. En dat waren de, Celtic, de vrouwenafdeling, de Celtic Woman. Maar zij is ook een mannenafdeling. En deze, dat laat ik even van u horen. En die zingen over My Land. Hier zijn de Celtic Thunder met My Land.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 en die wordt dus vandaag 73 jaar. David Knopfler, een Schotse zanger, gitarist en songwriter. En die is geboren in 1952 en die wordt dus vandaag 71 jaar. David Knopfler is een Schotse zanger, gitarist en songwriter van Joodse afkomst. Hij is de broer van gitarist Mark Knopfler van de Dire Straits. Sinds zijn elfde schrijft hij zijn eigen liedjes en speelt hij verschillende instrumenten... waaronder piano, gitaar en drums. Noffler en zijn oudere broer richtten in 1977 de band The Dire Straits op... en hadden een jaar later al hun eerste grote hit met Sultan of Swings. David speelde mee op de eerste twee albums Dire Straits en Comedy Binnen de Dire Straits was het Mark Knopfler die de leiding nam... maar David wilde eigenlijk zelf ook muziek maken... dus verliet hij de band in de zomer van 1980... tijdens de opname van Making Movies, het derde Dire Straits album... Ik heb gekozen voor The Dire Straits met Sultan of Swing. shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime Sound of the river, you stop and you hold everything Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't competition in other places. Uh, but the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down. out Guitar George. He knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights.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 desire zitten we op deze uitzending. Een laatste uitzending van 2023. Ik wens u een hele fijne jaarwisseling. Word weer, blijf gezond in ieder geval. En kijk uit met vuurwerk. Goed, tot volgende week in het nieuwe jaar. That it could have been better